Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-PVV'er Joram van Klaveren is moslim geworden. In zijn PVV-tijd was hij fel anti-islam... maar hij zegt dat hij radicaal van gedachten is veranderd. Van Klaveren werd in 2010 Kamerlid voor de PVV... en scheidde zich daarna af. Hij is niet de eerste oud-PVV'er die zich tot de islam bekeert. Eerder deed het Haagse gemeenteraadslid Arnoud van Doren dat. De Tweede Kamer reageert verdeeld op de oproep om zieke leraren deze week niet te vervangen. Schoolleiders willen met de actie duidelijk maken hoe groot het probleem is. Het CDA vindt dat onverantwoord, ook de PVV keurt de oproep af. VVD en D66 begrijpen dat schoolleiders het moeilijk hebben... maar willen dat er wel wordt gekeken naar vervanging. GroenLinks en SP hebben juist begrip voor de actie. Turkse president Erdogan heeft de op één na grootste oppositiepartij van zijn land een terroristische organisatie genoemd. Hij vindt dat de voornamelijk Koerdische HDP gelijk staat aan de PKK, die internationaal als terroristisch wordt gezien. De afgelopen jaren zijn tientallen politici van de HDP vervolgd. In het kanaal is een lichaam gevonden in het wrak van het vliegtuig... waarmee de Argentijnse voetballer Emiliano Sala neerstortte. Het toestel werd gisteren gelokaliseerd bij het eiland Guernsey. Het vliegtuig met Sala en de piloot aan boord verdween twee weken geleden van de radar. Het is nog niet duidelijk of het gevonden lichaam van de voetballer of van de piloot is. Utrechtse wetenschappers hebben een hond een nieuw 3D-geprint schedeldak gegeven. Dat was volgens de Universiteit Utrecht een Europese primeur. De husky had een grote tumor in de schedelwand. Op basis van een CT-scan werd een schedeldak van titanium voor hem geprint. Mogelijk kunnen in de toekomst ook mensen op deze manier worden geholpen. Het weer, regen en natte sneeuw, daardoor kan het ook tijdelijk glad zijn. Het is een graad of drie en aan zee staat een stevige zuidenwind. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen bewolkt, maar vrijwel overal droog. Dan wordt het een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam heeft het verkeer tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer een half uur vertraging over 4 kilometer file. Op de A10 Koenplein richting Knopen de Amstel tussen Amsterdam Slotermeer en Amsterdam Buitenveldert ook een half uur vertraging in 5 kilometer file. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knopen de Vels en Knopen het Kooimeer door een kapotte vrachtwagen 15 kilometer langzaam rijden.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 Je weet zelf, het is je level in de building. Heet Seruela Barada. Glamok. Doe eh. normaal het dier. Kom in de club, je krullende hert. Het zijn niffels, was je die dansen of niet? Hille, springen kleine impala, spring om het kleine dammert. Het zijn niffel, doe normaal en niffel. Knullen op mijn hoofd en ik space en niffel. Het zijn niffel, doe normaal en niffel. Knullen op mijn hoofd en ik space en niffel. Het, het, het. Doe normaal en niffel. Het, Niks space en neval.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 Huts, space en ah, eh, nep hou. Huts, ey, doe normaal en niveau. hou. Het gekke kaart hier met 10k en niveau. hou. Ik steek het in de muur en niveau. En ik haal het uit de ah, motherfucking muur en oh. niveau. hou. die money wordt gestort en niveau. En ik blow het in de motherfucking store en niveau. Huts, die slangen worden leren en nep Huts, slangen worden leren niveau Ben ik in bloed, dan scheur de hele tent groot.